In enkele wijken van Kiev zouden de elektriciteit zijn uitgevallen. Een Oekraïns parlementslid schrijft op Twitter dat ze denkt dat de aanvallen te maken hebben met het zinken van de Moskva. Het Russische vlaggenschip van de Zwarte Zeevloot. De kruiser is volgens het Russische ministerie van Defensie gisteravond in stormachtig weer gekanteld tijdens een bergingsoperatie. Het Oekraïense leger claimt dat het de Moskwa had geraakt met raketten. Maar de Russen ontkennen dat en zeggen dat de brand was uitgebroken door ontplofte munitie. Nederland heeft tot nu toe voor 65 miljoen euro aan militaire goederen aan Oekraïne geleverd. Dat schrijft minister Ollengren van Defensie aan de Tweede Kamer. Wat Nederland precies heeft geleverd staat er niet bij. Daarover wordt de Kamer vertrouwelijk geïnformeerd. Eerder werd al bekend dat Nederland luchtdoelraketten en antitankwapens naar Oekraïne heeft gestuurd. Een deel van de kosten wordt vergoed door de Europese Unie. Hoeveel is nog niet duidelijk. Op de Vrije Universiteit Amsterdam kunnen geneeskundestudenten vanaf volgend jaar niet meer cum laude afstuderen. Volgens de VU legt de cum laude te veel nadruk op presteren in plaats van leren. De universiteit wil dat het niet meer draait om de eenling die wil excelleren... maar om iemand die in teamverband wil leren en samenwerken. De Nederlandse handballers hebben het eerste duel van de play-offs voor het WK... met 33-30 gewonnen van Portugal. Over drie dagen is de return in Eindhoven. Als Nederland wint, dan plaatst het zich voor de tweede keer in de geschiedenis voor het WK.